Pick up the spangled bar. Pak je banjo-peet, speel een vrolijk lied, want anders ben je Mr. Banjo-lied. Hey, Mr. Banjo, stop de spangled man. Mr. Banjo en zing er dan wat bij. Zonder de banjo spel dat je trap op strop, maar de banjo liep ruim je zorgen op. Hey, Mr. Banjo, speel eens wat Als je daarom breekt, is het geen bezwaar. Dus dan wil je verder op een ander paard. Hey, Mr. Banjo, wat, Hey, Mr. Banjo. I'll make your take the smart to build your saddle up along the path. Hey, Mr. Banjo, go knock on